Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er waren al langer zorgen om de veiligheid van het Ronald Reagan vliegveld... bij de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. Gisteren verongelukten daar 67 mensen... na een botsing tussen een passagierstoestel en een militaire helikopter. Ervaren piloten en luchtvaartexperts waarschuwden eerder... vanwege de drukte in het luchtruim en de complexe vliegroutes... waardoor het moeilijk is om te navigeren. De New York Times schrijft dat er in de verkeerstoren één persoon... het werk van twee mensen deed. De zwarte dozen van het verongelukte vliegtuig zijn gevonden. Daarop staan onder meer vluchtgegevens en gespreksopnames. De politie maakte grote fouten voorafgaand aan de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. schoot vorig jaar twee mensen dood in het Drentse dorp. In een evaluatierapport van de politie zelf staat dat risico's werden onderschat... een wapenvergunning niet werd ingetrokken... en de vele meldingen in de zaak niet aan elkaar werden gelinkt. Die gingen onder meer over intimidatie en bedreiging... maar werden opgevat als losse incidenten... waardoor de politie niet doorhad dat de boel escaleerde. De politiechef van Noord-Nederland betreurt de gang van zaken. In de plaats Heel in Limburg is gisteravond een politiemotorrijder omgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat even na tien uur gebeurde. Er wordt onderzocht hoe het precies kon gebeuren, zegt een woordvoerder van de politie. De politie heeft foto's gepubliceerd van twee mannen die vastzitten voor de kunstroof in Assen. Dat is uitzonderlijk. De politie hoopt dat mensen die het zien weten waar de twee geweest zijn na de inbraak. En zo moet duidelijk worden waar de topstukken zijn gebleven... die uit het Drents Museum werden gestolen. Het weer. De dag begint op de meeste plekken droog. Al kan er lokaal nog een lichte bui vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt en het kan glad zijn.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 Richard K. schoot vorig jaar twee mensen dood in het Drentse dorp. Experts hebben al eerder hun zorgen geuit over de veiligheid van het Ronald Reagan vliegveld bij Washington D.C. Gisteren botsen daar een passagierstoestel en een militaire helikopter op elkaar. Experts waarschuwden onder meer over de complexe vliegroutes daar. In de plaats Heel in Limburg is gisteravond een politiemotorrijder omgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat even na tien uur gebeurde. Er wordt onderzocht hoe het precies kon gebeuren, zegt een woordvoerder van de politie.